5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Over een uur gaan de stembureaus in Griekenland open. De Grieken kiezen vandaag voor de derde keer in nog geen jaar tijd een nieuwe regering. De huidige premier Tsipras wilde de verkiezingen zelf, maar doet het niet goed in de peilingen. Tsipras keerde zich altijd tegen de Europese bezuinigingen, maar sloot een paar maanden geleden toch een deal met Brussel. Veel kiezers nemen hem dat niet in dank af. In Los Angeles is schrijfster Jackie Collins overleden. De zus van actrice Joan Collins had borstkanker. Collins schreef tientallen romans die vaak gingen over rijke en beroemde Hollywood-acteurs. Wereldwijd verkocht ze meer dan 500 miljoen boeken. Jackie Collins was 77. De Amerikaanse wielrenster Evelyn Stevens heeft haar gestolen wielrenfiets terug. De peperdure tijdritfiets, ter waarde van zo'n 8000 euro, werd vrijdag gestolen uit haar hotel in Richmond in Amerika. Daar beginnen vandaag de WK wielrennen. De gestolen fiets bleek uiteindelijk bij een pandjesbaas te staan, twittert een verslaggever van Studio Sport. Stevens kan nu met haar fiets meedoen aan de tijdrit voor merkenteams op het WK wielrennen. Op een veiling in New York is het eerste contract dat de Beatles ooit tekende geveld. Het stuk leverde 82.000 euro op. Dat is een stuk minder dan was gehoopt. De Britse band sloot het contract in 1961 met de Duitse muziekproducent Bert Kempfert. Het document is ondertekend door John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en de eerste drummer van de Beatles, Pete Best. Waarschijnlijk wisten ze niet precies wat ze ondertekenden, want het document was in het Duits. De Beatles kregen maar een paar tientjes voor hun werk. Het weer lokaal kan er wat nevel of mist voorkomen, mogelijk zelfs dichte mist. Overdag lossen de mist en nevel langzaam op.